Gert Kluk met het NOS Journaal. Het kabinet verbod door burka's en andere gelaatsbedekkende kleding. De Raad van State leverde scherpe kritiek op het voorstel. Onder meer omdat het verbod in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst. Volgens minister Spies is het belangrijk dat mensen elkaar op een open manier tegemoet kunnen treden. En hoort gelaatsbedekkende kleding in het openbaar daar niet bij. Het kabinet verwijst naar Europese regels die in bepaalde gevallen een uitzondering op de vrijheid van godsdienst mogelijk maken. De Algemeen Onderwijsbond AOB heeft minister Van Bijsterveld excuses aangeboden voor de uitspraken van bestuurslid Kiers, Die zei gisteren na afloop van de lerarenstaking in Utrecht dat Van Bijsterveld niet het intellectuele vermogen heeft om minister te zijn. Ook noemde hij haar de slechtste onderwijsminister ooit. AAP-voorzitter Drescher neemt in een brief afstand van de uitspraken. Hij vraagt de minister wel om niet zomaar over de bezwaren van de leraren heen te stappen. Keer zelf zei vandaag dat hij achter zijn uitspraken blijft staan. Hij blijft ook bestuurslid bij de Onderwijsbond. Van Bijsterveld heeft de excuses geaccepteerd. In de Bondsdag, het Duitse parlement, is de holocaust herdacht. De moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hoogtepunt van de herdenking was de toespraak van de 91-jarige Marcel Reichranitzky. Jarenlang Duitslands beroemdste literatuurcriticus. Reichranitzky werd door de nazi's naar Polen gedeporteerd en overleefde het ghetto van Warschau. In zijn reden vertelde hij over de deportaties en de dood die het leven in het ghetto beheerste. Er is geen dag geweest dat ik niet aan het ghetto heb gedacht, zei Rajgranitsky. Op zijn reden volgde in de Bondsdag een indrukwekkende stilte van enkele minuten. Het weer volop zon, aan de kust een paar kleine buitjes die vanavond landinwaarts trekken. Het is vanmiddag 4 graden in het noordoosten tot 7 in de rest van het land. Morgen alleen ochtends in het zuidwesten regen. Verder droog met wat zon en iets frisser. Vanaf zondag droog en koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 2 kilometer voor 1 Brugge. Ook 2 kilometer op de A1 bij Knoopend Hoevenlaken. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen tussen Knoopend Benelux en Knoopend Ketelplein. 4 kilometer. Er ligt daar rommel op de weg. Glas om eh, wel te verstaan en daarom is de rechterrijstrook dicht. Dat moet opgeruimd worden. Daarom loopt het ook vast op de A15 Rotterdam richting Europort. 2 kilometer voor Knoopend Benelux. Verkeer richting Utrecht of Den Haag kan het beste omrijden via de A16. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Hoogmade 2 kilometer. Op de A10 Ring Amsterdam, Ring West richting Zaanstad staat voor Knoop het Koenplein 3 kilometer. A27 Gorkum richting Almere 2 kilometer tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven. En op de A27 Utrecht-Almere staat tussen Hilversum en Knoop het Eemnes 4 kilometer.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 11 weken in de lijst zak het van 23 naar 27. David Guetta, Jesse G en Repeat. Lady Gaga, You and I. In haar 14e week zakt zij 8 plaatsen van 18 naar 26. Van 27 naar 25 Lady Gaga, Mary the Night. In haar vierde week Michelle Telo. En uh, eh, SCET e Pego in de tweede week omhoog van 31 naar 24. Malon Raudet, de New Age. In haar 14e week zakt zij van 17 naar 23. Gotcha, The Easy Way Out in de 7 7e week van 25 omhoog naar 22. En Kevin wel hoorden we net op 21 met zijn A eh, Soldier doet dit goed, want in vier weken tijd gaat hij achterplaatsen omhoog. Straks na het nieuws van 4 uur gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa.